Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een jongen van acht jaar is aan het begin van de avond vermist geraakt in zee bij de Maasvlakte. Het gebied hoort bij de haven van Rotterdam. Hulpdiensten hebben ruim een uur gezocht naar de jongen met onder meer drones, helikopters en een duikteam, maar hebben hem niet kunnen vinden. Volgens de politie is de kans klein dat de jongen nog levend uit het water wordt gehaald. De zoektocht naar het lichaam van het kind gaat morgen verder. Een andere jongen raakte op hetzelfde moment en op dezelfde plek vermist. Hij werd wel gevonden en levend uit het water gehaald. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De afsluiting van de A2 op vrijdagavond is onverantwoord, vindt de burgemeester van Nieuwegein. Door werkzaamheden tussen knooppunt Oude en knooppunt Everdingen ontstonden files en sluipverkeer rond Utrecht. Sommige mensen stonden wel vijf uur vast. Maandag praat de gemeente met Rijkswaterstaat over de situatie. Duizenden mensen zijn vandaag op meerdere plekken ter wereld de straat opgegaan... om te protesteren tegen de herverkiezing van de Venezolaanse president Maduro. Hij eiste na de verkiezingen in juli de winst op zonder daarvoor bewijs te leveren. In de peilingen ging de presidentskandidaat van de oppositie, González, maanden aan kop. In onder meer Australië, Spanje, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland werd er vandaag gedemonstreerd. Ook in Amsterdam waren protesten tegen de regering van president Maduro. De brand in het historische Somerset House in Londen is geblust. Ruim 100 brandweerlieden en 20 bluswagens werden ingezet om het vuur te doven. Hulpdiensten zeggen tegen Britse media dat de brand woedde in het dak van het gebouw uit de 18e eeuw. En hoe die brand kon ontstaan is niet bekend. Het weer trekt steeds meer bewolking over het zuiden en oosten van het land. Vannacht kan het daar ook gaan regenen. In Limburg vallen er nu al buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen wolken en zon bij zo'n 23 graden.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 was a shock. The tone of the pop Popeye cut shook your butt. Kids are screaming, the media says what? Kind of music is this for you to dance to the ball and the knock and smile like that. Like that. jumps upon the scene with a lean and a hardcore dream. The dream wasn't crafted to be pornographic. Decency started from the crib plus kids. Don't need to hear all of that on a rap. The strength of my vibe plays chubs on the map because authority, seniority goes far through. My staff gives autograph, plus gives up laughs. Vibes with DJ Malzo. The Nightwalk Main Stage Live. In the mix. mix, mix. right by your side. I've come to take you there, show you how to care. Just be aware that you have to share.